Dielke Teertstra met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn gisteravond drie mensen opgepakt... die politiewagens hadden bekogeld met stenen. De rellen volgden op een informatieavond... over een asielzoekerscentrum in Rotterdam-Beverwaard. Daar waren zoveel mensen op afgekomen dat niet iedereen naar binnen kon. En toen een aantal mensen dat toch probeerden, greep de ME in. De relschoppers gooiden met stenen naar de agenten... blokkeerden een tram en staken vuurwerk af... Na enige tijd keerde de rust terug. De pensioenfondsen hebben een paar slechte maanden achter de rug. En daardoor zullen de pensioenen voorlopig niet meestijgen met de lonen en de prijzen. De fondsen hebben het moeilijk door de lage rente. Ook de onrust over de Chinese economie speelt mee, want daardoor worden de aandelen van de fondsen minder waard. Ondanks het slechte kwartaal hoeft er voorlopig niet op de uitkering te worden gekort, maar naar verwachting gaan de premies die mensen moeten betalen volgend jaar wel omhoog. De Gouden Televisiering voor het beste televisieprogramma van het jaar is gewonnen door Syndroom. De 50ste ring werd uitgereikt aan maker Johnny de Mol op het televisiergala in Carré in Amsterdam. In zijn dankwoord zei de Mol dat het programma over en met verstandelijk gehandicapten wordt gemaakt met liefde, respect en humor. En dat zijn zaken die volgens hem de laatste tijd ver te zoeken zijn in de maatschappij. Zijn tante Linda de Mol kreeg een televisier Oeuvre Award. Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er eerder één. Het weer. Vannacht, vannacht valt vooral in de kustprovincies nog wat regen. Het koelt af naar gaat als 6. Komende ochtend blijft het bewolkt en het regent.